Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Drugscriminelen moeten voortaan zelf de kosten betalen... voor het ontmantelen van ecstasy-labs en hennepkwekerijen. Daarvoor pleit minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in de Telegraaf. Verder wil hij dat het verboden wordt om bepaalde chemicaliën te bezitten of te vervoeren. En ook pleit de minister voor minder festivals... zodat bezoekers beter op drugs gecontroleerd kunnen worden. In Noord-Griekenland zijn zeker zes mensen omgekomen door noodweer. Ook raakten tientallen mensen gewond. De omgekomen slachtoffers zouden allemaal toeristen zijn. Het slechte weer ging gepaard met harde wind, veel regen en hagelbuien. Zulke weersomstandigheden zijn in Griekenland zeer uitzonderlijk voor de tijd van het jaar. De overheid moet in 2030 eerlijk, begripvol en benaderbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman over wat de burger van de overheid verwacht. Mensen willen vooral dat de overheid in simpelere taal communiceert... en dat procedures begrijpelijker worden. De vakbonden en het Haagse vervoersbedrijf HTM... zijn het gisteravond na maanden overleg eens geworden over een nieuwe CAO. Daardoor zijn nieuwe stakingsacties van de baan. De nieuwe CAO geldt voor twee jaar. Daarin staat dat de lonen omhoog gaan... en ook zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk. Wie op vakantie boodschappen doet, is in vier op de vijf populairste vakantielanden duurder uit dan thuis. Alleen in Spanje zijn de boodschappen goedkoper dan in Nederland. Dat meldt het CBS. Nederlanders gaan in de zomer het vaakst op vakantie naar Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië of Oostenrijk. Van alle Europese landen is Noord-Macedonië het goedkoopst als het om boodschappen gaat. Het weer grotendeels bewolkt vandaag, maar af en toe kan de zon er ook nog even bij komen. In de loop van de dag neemt in het binnenland de kans op buien weer toe. Mogelijk ook met onweer. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Ook morgen verspreid wat buien en iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.